Het OM legt uit wat dat nou precies inhoudt, staatsgeheime informatie. Het hoeft niet per se te gaan over de staatsveiligheid. Hè. Het is eh, informatie waarbij de belangen van de staat geschaad worden als die in eh, handen van onbevoegden kunnen komen. En het kan gaan over eh, de staatsveiligheid, maar het kan ook over andere belangen van de staat gaan. Ja, wat de twee precies zouden hebben doorgegeven en aan wie, dat weet hij ook niet. Dat wordt nog onderzocht. Volgens de politie zijn er op meer plekken huiszoekingen gedaan. Als het kan, werk dan morgen thuis. Die oproep doet de ANWB vanwege storm Kieran. Er wordt veel wind en regen verwacht en daardoor kunnen er langere files ontstaan dan normaal... en kunnen er problemen ontstaan door omgevallen bomen. Beter thuiswerken dus en anders even de verkeersinfo checken. Heel veel kaas op de A15 vanochtend bij Sliedrecht. Daar crashte een marktkraam, met kaas dus. Op een foto is te zien dat de luifel open staat en de weg bezaaid ligt met kazen. Ook veel andere spullen waren uit de kraam gevallen. Vanwege het ongeluk was een rijstrook richting Gorkum een tijdje dicht. De puinhoop is inmiddels weer opgeruimd. En scrollen door TikTok hele series volgen. Iets dat je steeds vaker ziet. Vorig jaar werd er zelfs een speciale Nederlandse serie gemaakt voor TikTok. Outer Space heet die. Ging over buitenaards leven. En de afleveringen waren er dus per minuut op de app te zien. Dat klonk zo. Heel! Gadverdamme <laughs> man. Oh, gast. Nee. Wat patas. Ja, het nieuws. Nou, er komt een nieuw seizoen en die krijgt een nieuw plekje.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 Winterfair Zandvoort. Zondag 26 november van 12 uur s middags tot 6 uur s avonds. Op zondag 26 november wordt de Winterfair Zandvoort georganiseerd. Tussen de 80 en de 100 kramen zijn kwalitatief hoogwaardige assortiment gesplitst op de tijd van het jaar. De kramen komen op een grote krocht, Raadhuisplein, Kleine Krocht en het Gathuisplein. The Village People, YMCA. naar het leukste radiostation van Nederland. your little dog, tell your big dog come. When the big dog gets here, show him what this little puppy done. Well, I said, hey, pass the box, hold my clothes. Yeah, said little woman with a matchbox, hold my clothes. I ain't got no matches, got a long way to go. Let her go, boy, go. hill with a matchbox, oh my I ain't got no matches, got a long way to go. Dit was Carl Perkins met Matchbox. Yesterday, yesterday. Cynthia Ann Sophie Lauper, geboren in 1953, is een Amerikaanse zangeres en actrice. Haar succesvolste singles waren Curls Just Happy Fun uit 1983, Time After Time uit 1984, True Colors uit 1986 en in 1985 werkte ze mee aan het nummer We Are The World. In 2016 kreeg Lauper een ster op de Hollywood Walk of Fame. Hier is Cindy Lauper met Time after time. Dit was Alan Walker met Faded. 3 in één. één. Drukwerk is een Nederlandse popgroep die vooral begin jaren 80 van de 20 ste eeuw populair waren. Tegenwoordig treedt drukwerk ook weer op in de Nederlandse zalen. Drukwerk is in 1978 opgericht door Harry Slinger, Ton Koster, Joop Mee en Hans Witteveen. De samenstelling van de groep is in de loop der jaren regelmatig veranderd... maar Harry Slinger, Ton Koster en Joop Mee blijven constante factoren. De eerste liedjes zijn protestsongs tegen de sluiting van een jeugdhonk in Amsterdam-Noord... en atoomenergie in Kalkar. En liedjes ondersteunen van vluchtelingen en krakers. In 1981 neemt Drukwerk de eerste LP Drukwerk op. De single, Je loog tegen mij, werd de nummer 1 hit. Tot halverwege de jaren 80 scoorde drukwerk verschillende hits. Hier zijn achterinvolgens Je loog tegen mij, Schijn een lichtje op mij en Marianneke. Yeah. er geen brood meer in de kast. En je zei, ik kan niets voor je doen. Ah, nu heb je dan zelfs je ringen verpatst. En kom mij vragen om hoe. Je bent zeker vergeten van toen. Je loog tegen mij, alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht denk je dat je kan? Zes schat, je bent heel wat van plan. je Toen ik thuis kwam, was er geen plaats meer in je bed. Je zei, ach, slaap jij op de bank? Nu heb je je vriend uit je kamer gezet. En mix je mijn drank. Maar ik denk dat ik dit keer bedank. Bekijk het bak. Alsof ik een kind was, geloof dat je dacht Dat ik helemaal vol was en Ga Denk je dat je man kan Dus gaat. schat, je bent heel wat van plan dan Je loog tegen mij, alsof ik een kind was Geloof dat je dacht, dat ik helemaal vol was en Ga Denk je dat je man kan je bent heel wat van plannen, van plannen, van plannen. Wat ben je nou van plan? Drie in één. You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen If you hear work late En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old thing. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You can't trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is... maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let a midnight special... I don't kan ze niet. Ze maakt voor mij radijsjes klaar en noemt dat rode biet. En middag rukt de brand weer uit, trekt gillend door de stad. Het is een meer Mijn sokken zijn zo ongelijk, je weet niet wat je ziet. Een zakdoek met een gat erin, dat noemt ze snel een blues. Maar Janneke is een lieve meid, ze is gewoon een snoes. Want er zijn meisjes die doen het met tegenzin, Luckily optimaal. ZFM. understand poetry and game. But if it's all the same to you, then yes, I will try my hand.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 Dit was Leo Seo met Long Talk Classes. Digitaal spreekuur. Om 10 uur staat de presentatie over kunstmatige intelligentie, zogenaamde AE. Komt u niet voor de presentatie, dan kunt u vanaf half elf binnenkomen en wordt u individueel geholpen. Deelname is gratis. En het is dinsdag 7 november van 10 tot 12 uur. In Pluspunt, Zandvoort Noord. Marco Bossato en Matt Siemens breng me naar het water. In de vroegte van de morgen sprak je zachtjes mijn naam. En ik wist dat je me zeggen zou dat het tijd was om te gaan. Je zei schat maak je geen zorgen Ik zal altijd bij je zijn En ik wist dat je de waarheid sprak Door hoe je keek naar mij Toen je zei, toen je zei Ik ben klaar om op reis te gaan Aan de andere kant te staan Voorbij de grens, ik sluit mijn ogen. Voor alles wat er komen gaat, is laat. Ben klaar om op reis te gaan. Ik heb alles wel gedaan. Pak mijn hand en voel het stromen. De liefde die ik bij me draag. Ik vraag je, breng me naar het water. Breng me naar het meer. En leg me neer. It was early in the evening She gave all that she could give And I felt her leaving me But I learned how to live when she said When she said I'm ready to close my eyes Steady and hold tight gonna be crossing over to heaven in the great divide. And I ben klaar om op reis te gaan. Ik heb alles wel gedaan. Pak mijn hand en voel het stromen. De liefde die ik bij me draag, ik vraag je kant te staan. Voorbij de grens, ik sluit mijn ogen. Voor alles wat er komen gaat, is laat. I'm ready to close my eyes. instrumentaal van de week. Frank Connolly Slay Jr., geboren in 1930 en overleden in 2017... was een Amerikaanse songwriter, A&R-regisseur, platenproducer en platenlabel-eigenaar. Hij schreef eind jaren 50 en begin jaren 60 met Bob Crew de meest succesvolle nummers van het partnerschap... waaronder Silhouette, een hit van verschillende artiesten, waaronder The Race en Hermits Hermits. Hier is Frank Slee zelf met Flying Circle. set your intentions. Dream with care. Tomorrow's a new day for everyone. a brand new moon and brand new sun.